uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Rechters moeten bij ontuchtzaken duidelijker uitleggen hoe ze tot hun straf zijn gekomen. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Die brengt vandaag een rapport uit waaruit blijkt dat de strafmaat voor misbruik van kinderen vaak verschilt. En dat bijna nooit de maximale straf van 6 tot 12 jaar wordt opgelegd. De politie heeft in de wijk Poelenburg in Zaandam opnieuw drie mensen aangehouden. Het is onduidelijk waar ze van worden verdacht. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een chemische fabriek van islamitische staat in de Iraakse stad Mosul gebombardeerd. Volgens een luitenant van de Amerikaanse luchtmacht produceerde IS er mogelijk chloorgas en mosterdgas. In Irak zijn meerdere dodelijke aanvallen geweest met dit soort gassen. In Littelgeest heeft vannacht een korte tijd een brand gewoed in een asielzoekerscentrum. De brand brak rond drie uur uit in een van de woningen op het complex. De brandweer rukte massaal uit omdat het vermoeden was dat er nog mensen in het pand aanwezig waren. Uiteindelijk was de brand snel geblust, niemand raakte gewond. Chelsea Manning, de militair die de vertrouwelijke Wikileaks-stukken lekte, mag een geslachtsverandering ondergaan. Het Amerikaanse leger heeft een operatie toegezegd nadat Manning in hongerstaking was gegaan. Manning zit een gevangenisstraf van 35 jaar uit in de VS. Ze begon zaterdag met haar protest omdat ze vond dat ze geen goede behandeling kreeg. Nu het Amerikaanse leger een operatie heeft toegezegd, is ze weer gaan eten. En dan nog het weer. Het wordt vandaag opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden.